en staatssecretaris Van Veldhoven vindt dat niet meer van deze tijd. Eerst was er tien jaar vooruitgetrokken om onbewaakte spoorwegovergangen helemaal uit te bannen... maar het proces wordt nu versneld. Het kabinet trekt er ruim 60 miljoen euro vooruit. GroenLinks, SP en PvdA willen dat minister Koolmees werk maakt van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. Daarom komen de drie linkse partijen nu met een motie. Bijna driekwart van alle zelfstandigen is nu niet verzekerd, meestal vanwege de hoge kosten. Het kabinetsbeleid is om ZZP'ers zelf te laten beslissen of ze een verzekering willen. Marslander Insight heeft zijn zonnepanelen geopend... en is begonnen met het opladen van zijn accu's. De NASA kreeg daar zo'n zes uur na de landing een melding van. Ook heeft NASA de eerste scherpe foto gedeeld die Insight maakte. Daarop is het oppervlak van Mars goed te zien. Een van de missieleiders noemt de landing van Insight foutloos. De komende dagen loopt NASA alle onderdelen van de Marslander na... om te kijken of ze functioneren. De eerste onderzoeksresultaten komen pas laat in het voorjaar. De Utrechtse brandweer heeft gisteravond een oefening bij de Domtoren gehouden. Er werd een situatie nagespeeld waarbij bezoekers door een brand ingesloten raakten in de toren. De oefening was gebaseerd op een reële situatie waar de brandweer op voorbereid wil zijn. Vandaag beginnen de voorbereidingen voor de restauratie van de Domtoren die zeker vijf jaar gaat duren. Tijdens de werkzaamheden blijft de toren gewoon open voor publiek. Het weer, vrij veel bewolking vandaag, maar ook af en toe zon. Het wordt 3 tot 6 graden. Morgen en donderdag regent het nu en dan... maar de temperatuur die gaat wel omhoog tot boven de 10 graden op donderdag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Flinke vertraging nog altijd op de A1 richting Amsterdam... bij Diemen Noord, 20 kilometer na een ongeluk... Alle rijstroken zijn wel vrij, maar de vertraging nog altijd meer dan een uur. Op de A6 richting Muiden, bij knooppunt Muidenberg, 7 kilometer file. Kost je nog altijd ruim 20 minuten. Ook 20 minuten oponthoud op de N201 van Hilversum naar Uithoren bij Vreeland, 3 kilometer. En op de N236 van Hilversum naar Weesp bij Driemond, 9 kilometer file.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 Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze Veilig Rijden Autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig.